uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Twee jongens hebben gisteren in Herugowaard stenen gegooid naar een rijdende trein. Daarbij sneuvelde een raam. Een vrouw en haar kind die in de trein zaten kwamen onder het glas te zitten. Hoe het met hen gaat is niet duidelijk. De politie heeft de twee jongens aangehouden. Volgens de regionale omroep NH Nieuws liepen ze op het spoor. De politie zoekt getuigen van beide incidenten. Gemeenten door heel Nederland, waaronder Amsterdam en Rotterdam... hebben uit voorzorg hun Citrix-server uitgeschakeld. Ze doen dat op advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum... van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder deze week zijn er hackpogingen gedaan... op vergelijkbare Citrix-systemen van het Medisch Centrum Leeuwarden... en de gemeente Zutphen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... werken zo'n 200 gemeenten met Citrix... en ook veel eh, bedrijven gebruiken het systeem. De politie heeft een man van 22 uit Arnhem opgepakt... die zo'n 12 miljard inlognamen en gestolen wachtwoorden te koop aanbood. Gebruikers konden die tegen betaling via de site WeLeakInfo inzien en downloaden. De site is inmiddels uit de lucht gehaald. De politie kwam de Arnhemmer op het spoor na een tip van de National Crime Agency in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Amerikaanse FBI en de Duitse recherche waren betrokken bij het onderzoek. In Arnhem zijn twee woningen doorzocht. Daar vond de politie professionele apparatuur. In hetzelfde onderzoek is ook een man van 22 in Noord-Ierland aangehouden. Op jeugdzender NPO ZEP is volgende week zaterdag een tv-actie voor de bedreigde dieren in Australië. Door de bosbranden daar zijn inmiddels duizenden koala's en andere dieren gesneuveld. De tv-actie is in samenwerking met het Wereld Natuurfonds. Kinderen mogen naar de studio in Hilversum komen om persoonlijk een donatie te doen. Een andere actie van het Wereld Natuurfonds heeft ook al ruim 1,2 miljoen euro opgebracht. En bij het Nederlandse Rode Kruis is nog eens 1,2 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp aan getroffenen. Het weer, regenbuien trekken van west naar oost. Het is tussen de 8 en 10 graden. Ook morgen weer buien, soms ook wat zon en dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Alkmaar-Diemen staat 5 eh, kilometer file tussen Knoop het Badhoevedorp en Knoop het Holendrecht. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A10 richting uh, Knoop het Amstel tussen Osdorp en Amsterdam Veldert 4 kilometer file. En de A27 Utrecht-Almere tussen Knoop het Eemnes en Afrit Almere Haven 5 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging is nog wel een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs.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 They're trying to pull their wings off. So they can't fly. And oh, but she's so brave though. Just like a tornado. She's taking us by storm. You can't stop the thing from going. You can't stop the world from knowing.